8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Franse president Macron heeft op Twitter fel uitgehaald... naar de actievoerders in gele hesjes... die alle week demonstreren tegen het verhogen van de brandstofprijzen. Hij spreekt er schande van dat ze gisteren de oproerpolitie hebben aangevallen. In Parijs kwam het tot rellen... en moesten de ME traangas en rubberkogels gebruiken... om de betogers uiteen te drijven. Cabaretier Chris Verlaan heeft de 53e editie van het Cabarettenfestival gewonnen. Hij won in Theater Luxor in Rotterdam zowel de jury als de publieksprijs. Volgens de jury is het knap hoe Verlaan autisme in zijn show weet te verwerken... afgewisseld met mooie verhalen en liedjes. Verlaan mag samen met de twee andere finalisten op tournee... langs 60 theaters en poppodia. Eerdere winnaars van het Cabaretfestival zijn onder andere Theo Maassen... Mark-Marie Huibrechts en Brigitte Kaandorp. De Britse premier Theresa May heeft in een open brief om steun voor haar brexit-deal gevraagd. Ze roept voor- en tegenstanders op om samen te werken aan een nieuw Verenigd Koninkrijk buiten de EU. De premier ligt onder vuur. Tegenstanders vinden de voorwaarden voor de uittreding niet ver genoeg gaan. Meerdere ministers stapten eerder deze week uit onvrede op. En in Maïs conservatieve partij is nog steeds harde kritiek op de afspraken te horen. Later vandaag komen de Europese leiders in Brussel bijeen om de Brexit-deal te ondertekenen. Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker schaatsen op het buitenijs in Tomakomai in Japan de dubbel binnengehaald. De 29-jarige Nuis schreef vandaag de 1000 meter op zijn naam voor Kai Verbij en Thomas Krol. Nuis won gisteren al de 1500 meter. En ook toen was het podium volledig Nederlands met Patrick Roest als tweede en Krol als derde. Het Het wordt een bewolkte dag en het voelt fris aan. In de loop van de dag kan er een spatje regen vallen...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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 I heard your voice calling, calling to me. Oh, baby, you're my queen of Angela. I've never been lucky, but for every dime, never pulled a pair of aces, always one at a time, and then I Evangeline, You were the devil that I really wanted most of the time, but the angel that I never expected to find. Baby, you're my queen Evangeline. Country ligt soms dicht tegen de blues en andersom is dit ook het geval. Vandaag een mix van beide en Peter Frank doet dat op één en dezelfde cd. Het album Coming Back Around is mij deze week opgevallen door deze aanpak. In Evangeline, de openingssong, hoorden we beide invloeden. In de klassieke Dim Lights, Thick Smoke is het country dat de klok slaat. En in San Francisco Bay Blues horen we meer blues-invloeden. Veel luisterplezier. disco, babe. Ocean liner took us so far away. I didn't mean to treat her so bad. She was the best friend I ever had. Say goodbye, wanna cry. Gonna lay right down and die. But I ain't got a nickel, I ain't got a house to die. to Denver, San Francisco. I'm sitting here by the back door, wonder which way to go. Woman, I'm so crazy about, don't love me anymore. Think I'll take me a freight train, cause I'm feeling blue. Right all the way to the end of the line, I'm thinking all about you.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 Big Deal heet het nieuwe album van de Canadese formatie The Western Swing Authority. Wauw, wat een album. Inderdaad een big deal. Ik kan nu al zeggen dat dit album tot mijn favoriete top 10 hoort in 2018. Mijn favoriete track van het album is Swing From The Rafters, waarin ze de steun krijgen van Danny Mitchell en Rob Carly. Met Big Deal treedt deze formatie in de voetsporen van Bob Wills. There's a place down by the water, muddy, muddy water by the trestle tracks, where the big band plays on Saturdays and the rum runs thick and fast. Swinging from the rafters, boots and skirts and bolo ties. Come dance your girl through the curling smoke of this unholy sight. days. Well, now, Jimmy, he grows poppies in his field out back. Although we don't talk about it, cause he's a dangerous cat. Who at his we party, steel guitar and lantern glow. The best big band in five counties, you oughta hear that drum roll. is welcome, but you best not take the chance. Cause if Jimmy finds you sneaking around, he's, he's gonna, gonna, he's gonna, gonna make, make, you dance. On The Radio van Heidi Ray is een song waar we ons allemaal mee kunnen identificeren. Wij, van onze leeftijd, zijn toch opgegroeid met de radio en die kunnen we dan ook gerust de schuld geven. I was born and raised on AM waves, rolling down gravel roads. The way I walk, talk, ain't my fault, blame it on the radio. I'm a small town hand-me-down, word of mouth, hanging round drop tailgate. is an old cliche. I got a thing for a cowboy sipping on a tall boy talking about a football game. Well, if you know where I'm coming from, it ain't no wonder how I got this way. gospel truth. Life is a little bit living on love and a little somebody done someone wrong. Anything worth learning you can find in a verse in a country song.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 Het is misschien wel daarom dat de song de eerste plaats bereikt in de country charts. Crossroads, nummer 1 country hit. van Americana en hip rock kom je uit bij Jasper's Daughter. Sweet Little Honky Tonk Angel is de song van deze formatie uit Engeland. Wondering what it's like down here drinking jouw whiskey geen beer. van deze week. Me and Bobby McGee is een popnummer dat op naam staat van Chris Christofferson en Fred Foster. Het is voor het eerst opgenomen door Roger Miller in 1969. De bekendste versie is die van Janis Joplin uit 1970, die na haar dood een nummer 1 hit werd in de Verenigde Staten. De song kijkt terug op een vriend of vriendin met wie de zanger of zangeres samen door de Verenigde Staten heeft gezworven, maar die intussen zijn of haar eigen weg is gegaan.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 Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a Belva song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun. Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Da-da-da la da da da da, la da da da me and Bob Dylan Het nieuwe nummer Top Drop and Roll One van de Pistol Annies klinkt als een volkslied. De song, afkomstig van het Interstate Gospel album, gaat over een nacht hard werken en de ochtend daarna. Miranda Lambert, Ashley Monroe en Angelina Presley horen we bij Tourbeurt en zij beschrijven de gebrekkige personages die je tegen kunt komen in een verouderde bar of honky-tonk. Sos country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Op dit album staan maar liefst negen eigen stukken en enkele songs van andere mensen. Met de mengeling van country, haar grote liefde en pop weet zij een geheel eigen sfeer te creëren. Een drietal songs van dit fraaie album. We beginnen met Since You've Been Away. enig minpunt zou je kunnen zeggen dat er te weinig van dit soort songs opstaan. De rest is voor het overgrote deel vrij rustig, maar wel mooi. Luister maar naar Mountains to the Sea. Mooie begeleiding trouwens. En Hold On, My Angel. coast to coast, sleeping on the train, caught between the settled life and on the road again. People often ask me where it is I'm from. I find it hard to tell them so I say it in a song. het blokje Country uit eigen land. Country uit Frankrijk komt niet zo heel veel langs in dit programma. Maar vandaag toch aandacht voor de in Sète geboren zanger DJ Beaumont. Met White Whiskey. I'm a fast draw I'm an outlaw, I'm a moonshining man. I'll keep on bootlegging for as long as I can. You want white whiskey, let's go for a drive. And though they may try, they won't catch me alive. It's tarps in the woods and it's corn mash and blood It's hiding in camo face down in the mud got gallons of shine back of my truck. I'll ride like the wind till I run out of luck. I'm a fast drawer, I'm an outlaw, I'm a moonshining man. I'll keep on bootlegging. was raised as a rebel. There's always a last run, and I'm no more in my prime. I won't do the time, but I'll still do the crime. I'm a fast car, I'm an outlaw, I'm a moonshining man. I'll keep on bootlegging for as long as I can. And you won't buy whiskey, let's go for a drive. And though they may try, they won't catch me first love. favoriete album van de maand. Big Deal is een groot genot dat traditionele country- en swing melodieën nieuw leven inblaast. De titelsong van het album wordt opgeluisterd door Bruce Bouten en Buddy Spiker. Een fraai instrumentaal intermezzo op dit schitterende album. van dit eerste uur met Te Quiero Ver van Los Tex Maniacs. Ik ben zo weer bij je terug. Zometeen nog een uur country. Ya no te quiero tienes que comprender lo nuestro terminó. Amor entre tú y yo, tú me trataste mal, no piensas regresar, ya no te quiero hablar, ni te quiero mirar. You treated me so bad, and now you are.